Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Friesland en Groningen is aan het einde van de middag veel wateroverlast geweest. Er viel zoveel regen dat in het Friese buitenpost op sommige plekken 30 centimeter water stond. Volgens de gemeente is er veel schade. Bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Halverwege de avond is het water weer gezakt. Een KLM-vliegtuig dat op weg was naar Glasgow... is gisteravond teruggekeerd naar Schiphol om een voorzorgslanding te maken. Er waren technische problemen. Wat er precies aan de hand was, heeft KLM niet bekendgemaakt. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn de bemanning en 73 passagiers niet in gevaar geweest. De reizigers hebben een overnachting in een hotel aangeboden gekregen... en kunnen hun reis naar Glasgow vanochtend vervolgen. Na het overlijden van president Raisi houdt Iran nieuwe presidentsverkiezingen op 28 juni. Afgelopen weekend kwamen Raisi en zijn minister van Buitenlandse Zaken om het leven bij een helikopterongeluk. Daarom zijn in Iran vijf dagen van nationale rouw afgekondigd. Bij de Iraanse ambassade in Den Haag heeft een deel van de Iraanse gemeenschap in Nederland feest gevierd... vanwege het overlijden van de president en minister. Onder hun dictatoriale regime zijn mensen gemarteld en vermoord. Bij de Amerikaanse stad Baltimore hebben sleepboten het grote containerschip weggetrokken dat tegen een brug was gebotst. Bij het ongeluk stortte de brug in en kwamen zes bouwvakkers om het leven. Een deel van de brug lag op het schip en moest worden ontmanteld. Het schip gaat naar een haven voor reparaties. Het weer, vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Overdag eerst veel zon, het wordt 20 tot 26 graden.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 Slip away, yeah. never slip away. I really only met about a week ago. It doesn't seem to matter to my heart. slip away. Slip away. understand house music. Can't you understand? Can't you understand house music? Can't you understand?